12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Speed Pedelec wordt steeds populairder in Nederland. Dat is een snelle elektrische fiets die wel 45 km per uur kan. Volgens het CBS reden er deze zomer zo'n 17.000 rond in Nederland. 60% meer dan twee jaar geleden. Het wordt drukker op de weg en op het spoor. En daarom denkt het CBS dat Nederlanders naar andere vervoersmiddelen zoeken. De Speed Pedelec is dan vooral geschikt voor langere afstanden. Er gelden dezelfde regels voor als bromfietsen. Gebruikers moeten een brommerrijbewijs hebben en een helm dragen. De vorming van een nieuwe Italiaanse regering lijkt weer een stapje dichterbij gekomen. President Mattarella heeft morgen vroeg om half tien een ontmoeting met de demissionaire premier Conte. Verwacht wordt dat Mattarella Conte zal vragen om een regering te vormen van de Vijf Sterrenbeweging en de Sociaal-Democratische PD. Dat zou een klap in het gezicht zijn van de leider van de Lega, Salvini. Hij blies vorige week het Italiaanse kabinet op in verwachting dat hij zelf makkelijk de verkiezingen zou winnen. Gebruikers van crowdfunding-website Dream or Donate vragen zich af of ze zijn opgelicht nu de site van internet is verdwenen. Via de website zamelen mensen in voor bijvoorbeeld dure medische behandelingen. De eigenaar van Dream or Donate zegt tegen RTV Oost dat hij is gehackt, maar dat iedereen zijn geld terugkrijgt. En Ajax heeft zich vanavond geplaatst in de groepsfase van de Champions League. In de arena werd het 2-0 tegen Apoel Nicosia. Een goal van Alvarez bracht Ajax in de eerste helft op voorsprong. Een doelpunt van Huntelaar later werd door de VAR geannuleerd. Maar in de 80 minuut maakte Tadic het goed met 2-0. En daarmee was voor Ajax de buit binnen. En het weer, een onrustige nacht met regen- en onweersbuien. Het koelt wel flink af, tot 16 graden. Morgen minder buien en meer zon met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.